Door ijzel en opvriezing van weggedeelten is het spek glad. Bij de politie worden sinds het begin van de avond steeds meer aanrijdingen en slippartijen gemeld. De A1 is dicht in de richting Amsterdam vanaf Rijssen tot en met Deventer. Alleen al in Twente gebeurde in korte tijd 25 ongelukken. In Drenthe is de A37 deels dicht bij de Duitse grens. Ook in Limburg en Gelderland gebeuren relatief veel ongelukken. Onder meer de A12 is spiegelglad. De Egyptische president Mubarak zou tot de volgende verkiezingen in september willen aanblijven als president. Dat meldt Al Arabiya. Mubarak kondigt dat volgens de tv-zender vanavond aan in een toespraak tot het volk. De president is nog niet van plan al op te stappen. Door zich niet herkiesbaar te stellen voor de verkiezingen wil hij tegemoetkomen aan de massale protesten van het volk. Vicepresident Soleiman is volgens de tv-zender in gesprek met politieke partijen om een uitweg te vinden voor de crisis. Maar de oppositie zei vandaag dat het niet wil praten voordat Mubarak is afgetreden. Op het Tahrirplein in Cairo zijn nog altijd honderdduizenden betogers. Volgens Arabische media zijn in heel Egypte zeker 2 miljoen mensen de straat op gegaan. Het leger houdt zich afzijdig. Militairen houden de betogers in Cairo wel weg bij de piramides, musea en andere monumenten in de hoofdstad. Ierland houdt op 25 februari vervroegde parlementsverkiezingen. Die zijn nodig omdat de coalitiepartner van de Ierse premier Cowen, de Groene Partij, uit de regering is gestapt. Daardoor heeft de regering geen meerderheid meer in het parlement. En daarom is vandaag besloten het parlement te ontbinden. Aanleiding voor de regeringscrisis waren de enorme financiële problemen van Ierland... dat tientallen miljarden euro's moest lenen van de EU en het IMF. De premier doet zelf niet meer mee bij de verkiezingen. Het weer hier en daar regen of winterse neerslag met kans op ijzel. Vannacht wordt het weer droog, maar ook dan is er kans op gladheid.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 Carmen McRae in het nummer Underneath the Apple Tree. Op 13 januari, jongsleden, is op de dag dat hij 77 geworden is... de Haarlemse trompetist Rekaart overleden. Voor de mensen in deze streek alleen maar bekend onder de naam D of Deetje, ehm, bekend, beroemd trompetist mag ik zeggen. Uh, in de Dutch is Band gespeeld en eh, met heel veel anderen. En ehm, is ook heel bekend geworden natuurlijk ook in de, de regio... waar hij als uitermate vriendelijk en amabele medemuzikant bekend stond. Om eh, iets van hem te laten horen heb ik een stukje gevonden van een, eh, een cd die in 1998 is opgenomen. En daar is hij te horen in een stuk waar Simon Planting op de bas hem begeleidt en Harry Sombroek op de gitaar. As times go by. Thank you. kaart In het nummer As Times Goes By. Hij is eh, begraven in, in uh, traditie, zoals hij ook graag wilde. Dat wil zeggen in New Orleans-stijl, waar muzikale vrienden hem naar zijn laatste rustplaats hebben begeleid. Als je veel naar jazzfestivals gaat en uh, verspreid over de wereld, laat ik zeggen voorlopig oh, <laughs> over de wereld, over Europa en in ons land... dan kom je hele bijzondere dingen tegen. Op een eh, festival in Denemarken kwam ik op enig moment een Deense band tegen... die zich had toegelegd op eh, calypso-achtige improvisatiemuziek. De, eh, de band die heet de Original Danish Pol Calypso Orchestra...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 I can't believe that you're in love with me. You're telling everyone I know I'm on your mind each place you go. They can't believe that you're in love with me. I have always placed you far above me. I just can't imagine said and done. To think that I'm the lucky one, I can't believe that you're in love with me. one. I can't believe that you're in love with me. Tony Bennett, I Can't Believe. En dan gaan we nu naar Nederlands talent Wouter Hamel. from trois francs, rien entre nous. Évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout. Ces petits riens Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous, tenez, que voulez-vous Moi, je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou. Dat was eh, Stacy Kent met een nummer van Serge Gainsbourg. Septirien. En dan gaan we nu naar een kwartet. Stengets. Tempus Fugit. Mm-hmm. Make me, make me, make me care. When you come, I'll alone. alone. Sarah was de Count Basie Orchestra. Een vorm van eh, breed gedragen eh, jazzmuziek, zo'n big band. Dat is een schril contrast met een van de voorlopers van de jazz, de ragtime. Ragtime eh, wordt door de puristen niet beschouwd als jazzmuziek, maar wel absoluut als de voorloper daarvan. Als de muziekvorm waaruit de jazz eh, verder ontwikkeld is. En een voorbeeld daarvan is de Stomptime Rack, gespeeld door David Zimmerman op piano. Dat was Jimmy McGriff, onmiskenbaar op het orgel, met het nummer Girl Talk. We hebben nog een, Jazz eh, geen jazzwals gehad vandaag. Het sluit Hampton Octet gaat vertolken, toepasselijk voor deze dag, Sister Salvation.